Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Den Haag is het op en rond het Jonkbloedplein onrustig geweest na de EK-wedstrijd van Oranje. Honderden jongeren kwamen samen om de 3-2-overwinning op Oekraïne te vieren. Maar na een tijdje werd de sfeer grimmig. Er werden brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht. Ook werd er met stenen gegooid. Na middernacht greep de politie in. De mobiele eenheid veegde het plein schoon... Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht. In Gasselte in Drenthe is een jongen van 12 met een auto over de kop geslagen. De jonge Joyrider had de auto van zijn ouders meegenomen, meldt de politie. Hij kwam met de schrik vrij en raakte licht gewond. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een politiewoordvoerder zegt dat de jongen in zijn eentje een ritje was gaan maken. Berichten dat zijn ouders ondertussen voetbal zaten te kijken... kan de politie niet bevestigen. SP en PvdA in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk opheldering over het mogelijk wegmoffelen door de Belastingdienst van een belangrijke memo in de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws en Trouw heeft de Belastingdienst signalen gekregen dat de memo destijds bewust is weggewerkt. Er wordt felle kritiek ingeuit op de aanpak van de Belastingdienst. Het stuk kwam op boven tafel na vragen van oud-CDA-Kamerlid Omtzigt. Zeven agenten en oud-agenten van de politie in Horst in Limburg... worden verdacht van een misdrijf misdrijf blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. En het OM in Maastricht bevestigt dat. Waarvan de agenten precies worden verdacht is niet duidelijk. Mogelijk zijn er onder meer verdachten veroordeeld op grond van onrechtmatig verkregen bewijs.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 dislocate. God rules, I'm about to disobey. But no, it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby dry, you crazy, but no one can take his place.